Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Hellevoetsluis heeft de politie ruim 100 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Het gaat om lawinepijlen en mortieren, waarvan enkele aan elkaar waren geknutseld. Het vuurwerk lag in een schuur midden in een woonwijk. Volgens de politie mag de buurt van geluk spreken dat er niets is ontploft. Twee mannen van 29 en 63 uit Hellevoetsluis zijn aangehouden. De presidentsverkiezingen in Roemenië zijn ongeldig verklaard omdat kiezers werden misleid. Het verkiezingsproces is niet goed verlopen en de kieswet is op meerdere punten overtreden. Dat blijkt uit de motivering van de uitspraak van de hoogste rechter van Roemenië. Het Hof bepaalde gisteren dat de eerste ronde van de verkiezingen opnieuw moet worden gehouden. Die eerste ronde werd verrassend gewonnen door de uiterst rechtse en pro-Russische kandidaat Georgescu... Aangenomen wordt dat Rusland zijn agressieve sociale mediacampagne heeft betaald. De interim-premier van Burkina Faso is door de militaire leider ontslagen. De regering is ontbonden. Waarschijnlijk heeft het te maken met de slechte veiligheidssituatie in het West-Afrikaanse land... en de moeizame strijd tegen terroristen. Israëlische troepen hebben gisternacht een ziekenhuis in Noord-Gaza bestormd. Daarbij zijn volgens de directeur van het ziekenhuis honderden doden gevallen maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Voor de inval waren er luchtaanvallen en hevige beschietingen op en rond het ziekenhuis. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er geen aanwijzingen dat Israël vooraf heeft gewaarschuwd voor de bestorming. Het weer, er trekken flinke buien over het land. In de ochtend wordt het even droog, maar smiddags gaat het opnieuw regenen en wordt het maximaal 9 graden.